nieuws van 5 uur. Jeroen van Kam met zijn er Tegen de verkiezingsoverwinning van president Kenyatta in Kenia zijn meerdere doden gevallen. Oppositie heeft het over meer dan 100. Andere bronnen houden het op zeker 11. Zo zijn er volgens een anonieme overheidsmedewerker bij een mortuarium negen lichamen binnengebracht. En zegt een man dat zijn dochter van negen is overleden door rondvliegende kogels. De aanhangers van presidentskandidaat Odinga erkennen Kenyatta niet als winnaar van de verkiezingen. Op een boerenmarkt in Burghaamstede in Zeeland zijn zes mensen gewond geraakt, van wie één ernstig. Bij een paardendemonstratie braken twee Friese paarden los. De demonstratie op het evenement is afgelast. Andere activiteiten gaan wel door. Hoe de paarden konden losbreken is nog onduidelijk. In het zuiden van Nepal zijn zeker 30 mensen omgekomen door noodweer. Hevige regenval in de bergen heeft geleid tot overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden huizen zijn verwoest en hele dorpen zijn afgesloten van de buitenwereld. Mensen worden met helikopters geëvacueerd uit het getroffen gebied. De Nepalese regering heeft ook het leger ingezet. De derde en laatste zwarte zaterdag op de Europese wegen is zoals verwacht druk verlopen, maar er stonden geen recordfiles. Vooral in Frankrijk en Italië was het vaak filerijden. Op de Franse wegen stond aan het begin van de middag op het hoogtepunt ruim 700 kilometer file. Bijna 140 kilometer meer dan vorige week zaterdag. Op alle Europese snelwegen samen stond vandaag bijna 1700 kilometer file. In een ziekenhuis in het noorden van India zijn de afgelopen dagen zeker 30 kinderen overleden. Volgens de ouders komt dat door een probleem met de beademingsapparatuur. De zuurstofleverancier zou niet meer leveren omdat de rekening niet is betaald. Volgens een lokale bestuurder is het beademingsprobleem opgelost met zuurstofflessen en zijn de kinderen een natuurlijke dood gestorven. Het weer op veel plaatsen klaart het op en is het droog. In het noorden en noordwesten is er de komende nacht wel weer kans op een bui. Landinwaarts kan er wat nevel of mist voorkomen. De minima liggen rond de 12 graden. Morgen zijn er perioden met zon, maar in het zuiden valt er hier en daar ook een bui.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 December song got your message, baby. It's a sight to see you fade away. The world is a screaming, catch your breath, believe me, reeling. It'll get you in the end, it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive.